Juri Stubenitski met het NOS-journaal. Tijdens het autorijden bezig zijn met je mobieltje... als dat in een houder zit in het dashboard, is niet strafbaar. Dat heeft het gerechtshof in Leeuwarden bepaald... in een zaak rond een automobilist in Sneek. Die was bekeurd voor het aanraken van zijn telefoon... die in zo'n houdertje zat. Ten onrechte dus, vindt het hof. Een groep supporters van voetbalclub VVV wordt niet vervolgd voor het discrimineren en beledigen van PSV-spelers. In oktober werden donkere spelers van PSV uitgescholden. Het OM zegt dat het strafbaar is wat er is geroepen, maar kan niet bewijzen wie dat deden. Uitkeringsinstantie UWV krijgt miljoenen euro's aan onterecht uitbetaalde uitkeringen niet terug. Dat blijkt uit cijfers die Omroep WNL heeft opgevraagd bij de uitkeringsorganisatie. Van 2013 tot en met 2017 was het totale bedrag aan vorderingen ruim 1,5 miljard euro. Daarvan verwacht het UWV een deel niet meer terug te zien. Geschat wordt dat het gaat om een bedrag tussen de 122 en 228 miljoen euro. Koning Willem-Alexander heeft VVD'er Stef Blok beëdigd als minister van Buitenlandse Zaken. Dat gebeurde op Paleis Noordeinde in Den Haag. Blok volgt zijn partijgenoot Halbe Zijlstra op, die vorige maand vertrok. Een Zuid-Afrikaanse atleet heeft bij een overval bijna zijn benen verloren. Drie mannen vielen de sporter aan toen hij in de buurt van Durban op de fiets trainde. Ze trokken hem de bosjes in en probeerden zijn benen door te zagen met een kettingzaag. Uiteindelijk gingen de overvallers er vandoor. De sporter ligt in het ziekenhuis. Deze maand zou hij meedoen aan het Nationaal Kampioenschap Triathlon. Het weer. Vanuit het zuiden trekt een gebied met buien over het land. Het is een graad of 9. Op de Wadden is het wat kouder. Vanavond en vannacht klaart het op en wordt het rond het vriespunt.